Mariette Krol met het NOS Journaal. In het overgrote deel van de meest verkochte cosmetica en verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation... die zich inzet voor het verminderen van plasticvervuiling, meldt Nieuwsuur. De kleine stukjes plastic worden toegevoegd aan shampoos en crèmes... om ze beter smeerbaar te maken. Het zit in de tien populairste Europese cosmetica-merken van vier fabrikanten. Maar het staat er vaak niet duidelijk op... Toxicologen maken zich daar zorgen over... omdat de plastics worden teruggevonden in het bloed van gebruikers. Volgens de Plastic Soup Foundation zijn er alternatieven voor. De liberale volkspartij Roermond van Jos van Rij komt mogelijk in het stadsbestuur. De informateur in Roermond stelt een college voor van de LVR en GroenLinks, CDA en VVD. Dat heeft geleid tot verbazing omdat de partij van Van Rij de afgelopen acht jaar werd uitgesloten van coalities. In 2017 werd voormalig wethouder Van Rij veroordeeld voor corruptie en verkiezingsfraude. Maar GroenLinks en de VVD hebben nu positief gereageerd. Johnny de Mol wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van drie ernstige gevallen van mishandeling. Dat blijkt uit een aangifte die in handen is van HP De Tijd. De mishandelingen zouden dateren uit 2015. De ex-vriendin is door de politie daarover gehoord. In zijn eigen talkshow op SBS 6 zei de Mol vanavond dat zijn gedrag geen schoonheidsprijs verdient... maar hij ontkende elke vorm van mishandeling. In de Champions League heeft Real Madrid uit bij Chelsea gewonnen met 3-1. Benzema maakte voor de Madrilenen in het eerste kwartfinale duel alle drie de doelpunten. Villarreal verraste Bayern München. De Nederlander Danjuma maakte vroeg in de wedstrijd het enige doelpunt. De returns zijn volgende week dinsdag. Het weer bewolkt en regenachtig.